uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Op een woonwagenkamp in Noord-Frankrijk heeft een man drie mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn een man, een vrouw en een kind. Ook zijn er vier zwaar gewonden, twee politieagenten, een kind en de schutter. Het incident gebeurde in de plaats Ra, zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Amiens. Volgens Franse media lijkt het te gaan om een afrekening in het zigeunermilieu. milieu na de grote verliezen van gisteren uit angst voor de Chinese beurscrisis... zijn de beurzen in Europa vandaag juist met grote winsten gesloten. De AIX sloot ruim 4% hoger op 437 punten. Daarmee is het verlies van gisteren voor een groot deel weer goed gemaakt. De belangrijkste koersen op Wall Street staan ook flink in de plus. Beleggers zijn positief over ingrepen van de Chinese centrale bank. Die heeft opnieuw de rente verlaagd en besloten dat banken minder hoge buffers hoeven te hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum is een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. De patiënt is naar een isolatiekamer gebracht. Het is onduidelijk wanneer bekend wordt of het echt om een ebola-geval gaat. De patiënt is in West-Afrika geweest en kreeg in Nederland ziekteverschijnselen die op ebola kunnen duiden. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken vindt de reactie van Rusland op het vonnis over het Greenpeace-schip Arctic Sunrise onder de maat. Rusland moet zich houden aan internationaal recht en gevolg geven aan de uitspraak, zei Koenders. Gisteren bepaalde het permanente hof van arbitrage dat de Russen de schade moeten vergoeden aan het schip. Ze enterden het twee jaar geleden toen Greenpeace in het Noordpoolgebied actie voerde tegen oliewinning. Rusland heeft gezegd de autoriteit van het hof niet te erkennen. Het weer, vanavond regen en de wind neemt iets af. Vannacht wordt het droog, morgen overdag breekt langzaam de zon door. Dan wordt het 22 tot 26 graden. Later in de middag stevige buien met kans op onweer.